De overheid en jeugdzorginstellingen hebben dat bekendgemaakt. De financiële vergoeding is onderdeel van een hulppakket voor de slachtoffers. Afhankelijk van wat er is gebeurd kan iemand maximaal 100.000 euro krijgen. Slachtofferhulp Nederland biedt hulp bij het invullen van de aanvraag. De Hartstichting en Hartpatiënten Nederland zeggen dat de politie levens op het spel zet. Agenten zouden tegenwoordig niet meer leren hoe iemand gereanimeerd moet worden. Volgens de twee organisaties komt dat door de bezuinigingen en de reorganisatie bij de politie. Politiemensen zijn vaak het eerste bij een ongeluk en dan telt elke minuut, zegt Hartpatiënten Nederland. Minister Opstelten heeft nog niet gereageerd. De twee belangenorganisaties hopen dat hij zich de kritiek aantrekt en maatregelen neemt. Op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven bij Born is een ravage ontstaan door een gekantelde vrachtwagen. De vrachtwagen is tegen de middenvangrail gereden waardoor de lichtmasten zijn geknakt en op de andere rijbaan zijn gevallen. De chauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Naar verwachting zal de A2 in noordelijke richting tot in de avond gesloten blijven. In de zuidelijke richting kan de weg weer open als lichtmasten verwijderd zijn. De kans op een podiumplaats in de Tour de France is voor Bauke Mollema zo goed als verkeken. De Nederlander zakte in het algemeen klassement naar de zesde plaats. Ook Laurens ten Dam verspeelde vandaag veel minuten. Hij staat nu op de tiende plaats. De etappe werd gewonnen door Christophe Riblon. Het is de eerste keer in deze Tour dat een Fransman als eerste over de finish komt. Gele truidrager Chris Froome is niet in gevaar gekomen. Het weer, de zon schijnt vrijwel overal volop en vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon bij maximaal 28 graden. Dit was het NL. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen knopend Kooimeer en Akersloot 7 kilometer.